uur. Dielke Deertstra met het NOS-journaal. DIA bestaat de terreurgroep Islamitische Staat uit 20 tot bijna 32.000 strijders. Eerder ging de dienst nog uit van 10.000 jihadisten. De IS-aanhang is gegroeid door de succesvolle opmars van de beweging deze zomer... en door het uitroepen van het kalifaat... Gisteren maakte president Obama bekend dat hij nu ook luchtaanvallen op IS-doelen in Syrië toestaat. Volgens diverse bronnen wil de VS actief leiders van het jihadleger gaan opsporen en liquideren. Duitsland wil islamitische staat verbieden. Volgens Duitse media kondigt Berlijn het verbod de komende dag af. Het verbod gaat ook gelden voor symbolen van de terreurorganisatie, zoals logo's en slogans en de zwarte IS-vlag met de witte letters. De belangrijkste cijfers van Prinsjesdag zijn uitgelekt. Het gaat om de macro-economische verkenning die in handen is van de NOS. Daarin staat dat de economische groei wordt geraamd op 1,25 procent... en dat het begrotingstekort daalt naar 2,2 procent. Na vier jaar van koopkrachtverlies krijgen veel mensen weer wat meer te besteden. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 605.000. In Barcelona is de afgelopen dag massaal gedemonstreerd voor een referendum over onafhankelijkheid van Catalonië. Hoeveel mensen de straat op gingen is niet duidelijk. De schattingen lopen uiteen van een half miljoen tot 1,8 miljoen. Volgens de Spaanse grondwet is een referendum niet mogelijk en het Spaanse parlement weigert dat te veranderen. De betogers zwaaiden niet alleen met de Catalaanse, maar ook met Schotse vlaggen. Ze zijn geïnspireerd door het referendum over onafhankelijkheid van Schotland dat volgende week wordt gehouden. Het weer het blijft droog met hier en daar mist. Het is een graad of 10. Overdag geregeld zon met langs de kust bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. In het weekend loopt de temperatuur een graadje op. En dan is het vooral in het westen en in het noorden zonnig.